De marechaussee heeft vanochtend op de A28 een man van 52 aangehouden... die een rupsvoertuig van het leger bestuurde. Het panzervoertuig was gestolen uit de Johannes Postkazerne in Havelte. Het deed geen dienst meer en stond klaar om weggehaald te worden.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 Just yeah, dance. yeah, to yeah. The music. Come on, come on. by DJ Mal. Stop. song. Global House Vibes with DJ Malzo. with DJ Malzo. Be sure to come back next time for the hottest house vibes on the planet.